van der Linde met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Denemarken is de partij van premier Frederiksen opnieuw de grootste geworden. De partij kreeg zo'n 20% van de stemmen, maar het linkse blok waar Frederiksen bij hoort is net te klein voor een meerderheid in het parlement. Daardoor is het nog maar de vraag of de sociaaldemocraat door kan gaan als premier. Ook het rechtse blok is te klein voor een meerderheid. Een partij die bij geen van beide kampen hoort, de gematigde... kan daardoor bepalen wie een meerderheid krijgt in Denemarken. Technologiebedrijf OpenAI stopt met de video-app Sora... De app liet gebruikers zelf video's maken op basis van kunstmatige intelligentie. OpenAI trekt de stekker eruit omdat de app veel rekenkracht vraagt... die ten koste zou gaan van andere onderdelen van het bedrijf. De app Sora kreeg ook veel kritiek van onder meer filmmakers en media-experts... omdat het mensen nepvideo's laat maken die er realistisch uitzien. Geldmaat, de organisatie achter de geldautomaten in Nederland, neemt maatregelen om, dat, eh, om de automaten beter te beveiligen tegen plofkraken. Deze week werden vier exemplaren opgeblazen door criminelen. De politie ziet dat ze steeds zwaardere explosieven gebruiken. Wat de nieuwe maatregelen zijn, wordt niet bekendgemaakt. Ruimtevaartorganisatie NASA wil in 2032 een maanbasis realiseren. Daar moeten astronauten langer kunnen verblijven. NASA wil over twee jaar weer Amerikanen laten landen op de maan. Een jaar later moet de bouw van een maanbasis beginnen. Sinds 1972 is er niemand op de maan geweest. Het weer vannacht regen en zware windstoten met windkracht 5 tot 8. Aan de noordelijke kust is het code geel vanwege de wind.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 Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, ah. chacalón, chacalón. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un chacalac, como chacalac. Oh, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueren con mi boom chacalac, boom chacalac, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies shakalaka, boom shakalaka, yes. Uy baila con boom hey, Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie, empiezo por tu boca y bajo Buenos Aires. Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, hey.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 Met het nieuws van 4 uur.